Mark Visser met het NOS Journaal. De vergoedingen voor gedupeerde klanten van de DSB-bank kosten enkele honderden miljoenen euro's. Bekendgemaakt op een persconferentie. De curatoren van de failliete bank, belangenorganisaties en rechtsbijstandsverzekeraars hebben een akkoord bereikt. Klanten van de DSB-bank waren bij een koopsompolis vaak een groot deel van de premie kwijt aan kosten. Als die kosten boven de 40% uitkomen krijgen ze deze vergoed. Het IMF vindt dat Griekenland meer maatregelen moet nemen om het begrotingstekort te verlagen. Meer ingrepen zoals een belastinghervorming en inkrimping van het overheidsapparaat zijn volgens het IMF nodig om in aanmerking te komen voor meer noodsteun. Wel zijn Europa en het IMF bereid om Griekenland extra tijd te geven, zijn woordvoerder van het IMF voor een telefonisch overleg met de Griekse minister van Financiën. Een rechter in Zwolle die zijn ambtsgeheim heeft geschonden mag weer aan de slag. De procureur-generaal van de Hoge Raad had eerder al besloten dat de man niet hoeft te worden ontslagen. Van de rechtbank heeft hij nu een schriftelijke waarschuwing gekregen, de enige sanctie die nog kon worden opgelegd. De veroordeelde rechter gaat op een andere plek binnen de rechterlijke macht aan het werk. Hij had informatie uit het strafblad van een verdachte gelekt aan zijn buurman. De Britse politie staat op het punt om het grootste illegale woonwagenkamp van het land te ontruimen. De bewoners van het kamp Deel Farm in Essex, ten oosten van Londen, hebben de ingang van het kamp gebarricadeerd. Tien jaar geleden ontstond het kamp in de buurt van een vuilnisbelt. De gemeente wil de grond gebruiken voor natuurgebied en heeft na een jarenlange juridische strijd definitief toestemming gekregen voor de ontruiming. Het weer, zonnige periode, maar hier en daar komt nog een lichte bui voor. Het wordt een graad of 17. Morgen en woensdag is het grijs en af en toe valt er wat lichte regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 Amsterdam-Hengelo tussen de knooppunten Hoevelaken en Beekbergen.